10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De lockdown in Frankrijk blijft ook na 15 april in stand. Dat heeft het Elysée bekendgemaakt. Er zijn in Frankrijk voor zover bekend bijna 11.000 mensen overleden... na besmetting met het coronavirus. Volgens de minister van Economie en Financiën is er geen reden tot zorg over de financiële situatie. Hij zei onder meer dat de regering er alles aan gaat doen om Air France te redden. Hij zei niets over de groep die Air France vormt met KLM, maar achter de schermen onderhandelen Frankrijk en Nederland over miljardenleningen aan de luchtvaartmaatschappij. President Macron zal na het weekende een tv-toespraak houden over de situatie in het land. Philips gaat dit jaar 43.000 beademingsapparaten leveren aan de Amerikaanse overheid. En het bedrijf benadrukt dat de productie inmiddels zo hoog is dat het ook aan andere landen kan blijven leveren. Om de productie van de beademingsindustrie veilig te stellen... gebruikt de VS een oorlogswet uit de jaren 50. Die wet dwingt toeleveranciers voorrang te geven... aan producenten van beademingsapparaten, waaronder Philips. Twee weken geleden zei Philips nog dat het bedrijf bezorgd was dat die oude wet zou worden gebruikt om het bedrijf te dwingen alle beademingsapparaten aan de Amerikaanse overheid te leveren. Maar na gesprekken is er nu wederzijds vertrouwen. De beurzen lijken de weg omhoog vast te houden. Zowel de Dow Jones, die vandaag zo'n 3% won, als de Amsterdamse AEX-index. De beurzen staan nog altijd wel ruim 20% lager dan toen de koersen eind februari begonnen te dalen. En een aantal van de koetsiers in Wenen die anders toeristen rondrijden in de stad... bezorgt nu met het rijtuig maaltijden bij ouderen. Het Intercontinental Hotel in de stad was begonnen gratis eten te koken voor ouderen. En daarna meldden de koetsiers zich om dat eten te bezorgen.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 Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van me everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit meer trust. Ach, ach, ik wil mijn jas. Vroeger trein, nu met PK-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. officiële BNR op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen.